Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In steeds meer gemeenten moet je in een huis gaan wonen als je het hebt gekocht. Het idee is dat het voor beleggers dan minder interessant wordt om huizen weg te kapen. De Volkskrant heeft onderzocht dat in 60% van de gemeenten al zulke regels gelden voor nieuwbouwhuizen. En bijna alle andere gemeentes werken eraan. En ze kijken op veel plekken ook naar regels voor bestaande huizen. De Spaanse politie maakt jacht op een groep Nederlandse toeristen. Zes van hen zijn besmet met corona. ze moesten daarom in hun vakantiehuis blijven, zegt correspondent Rob Zoutberg. Maar gisteren bleek dus dat die groep dat vakantiehuis heeft verlaten. En dat is geen kattenpis, dat heeft hier echt enorme gevolgen meteen. Er is een internationaal opsporingsbericht uitgegaan. De Nederlanders kunnen boetes krijgen tot 60.000 euro. Op Curaçao worden de coronaregels versoepeld. En daardoor duurt de avondklok vanaf nu niet meer zo heel lang. Hij begint om drie uur s'nachts en anderhalf uur later om half vijf is hij alweer voorbij. Er liggen steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis op het eiland. Vrouwentennisbond WTA dreigt geen toernooien meer te organiseren in China... zolang tennister Peng Shuai spoorloos is... Zij verdween een paar weken geleden na een onthulling. Ze vertelde dat ze seksueel is misbruikt door een hoge Chinese politicus. Correspondent Sjoerd Daas volgt die zaak. Ja, we weten dus niet waar Peng Shuai nu zit. We weten ook niet hoe het met haar gaat. De Chinese overheid, de communistische partij, die wil daar helemaal niks over zeggen. Eh, wat we wel weten natuurlijk is dat eh, met mensen die kritiek hebben op de partij... dat het daar over het algemeen niet goed mee afloopt. Terugtrekken uit China zou de tennisbond honderden miljoenen euro's kosten... maar de baas zegt dat de zaak van Peng belangrijker is dan geld. Het weer wordt een grijze dag, soms een beetje motregen, wel zacht 13 graden. Morgen net zoiets. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het verkeer rijdt op de snelwegen prima door, maar vanwege een defecte trein rijden er nu geen hoge snelheidstreinen tussen Hoofddorp en Rotterdam Centraal. En door een dier op het spoor rijden er ook geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Zuid.